met het NOS-journaal. Op de beurs in New York hebben beleggers geschrokken gereageerd op het nieuws van de crash met een toestel van Boeing. Direct na opening deed grote groep beleggers hun aandelen Boeing in de verkoop. In het eerste uur van de handel zakte de koers van Boeing ruim 4 In 2019 ging het aandeel hard onderuit nadat in korte tijd twee Boeing-toestellen waren neergestort. Sindsdien raakte Boeing bijna de helft van zijn beurswaarde kwijt. Van grote paniek onder aandeelhouders is vandaag niet echt sprake. Boeing is al lang bezig met het doorvoeren van verbeteringen. De gemeente Amsterdam stopt per direct met het uitdelen van boetes aan mensen die op straat slapen. Burgemeester Femke Halsema schrijft dat de maatregel niet helpt en dag- het thuislozen juist verder in de financiële problemen brengt. Bovendien leidt het uitdelen van boetes niet tot minder overlast. In plaats van een boete wil Amsterdam de buitenslapers verwijzen naar de zorg. En ook in steden als Leiden, Rotterdam en Utrecht zijn de boetes al afgeschaft of staan ze ter discussie. De Nederlandse kapitein van het zeilschip de Matleen wordt door Israël het land uitgezet. Mark van Rennes voer samen met elf andere mensenrechtenactivisten op het schip naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Ze werden maandag midden op zee tegengehouden door Israël en aan land gebracht. Vier activisten, onder wie de Zweedse Greta Thunberg, werden direct op een vliegtuig het land uitgezet. In Bolivia zijn zeker vier hulpverleners gedood bij protesten tegen de regering. Het zijn drie politieagenten en een brandweerman, die de politie weten. Demonstranten raakten in de stad La Lagua in het zuidwesten van eh, het land in gevecht met veiligheidstroepen. De laatste dagen wordt er onder meer met wegblokkades geprotesteerd door aanhangers van oud-president Morales. Ze zijn boos dat hij niet mag meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. Het weer volop zon vanavond, blijft nog lang. Morgenochtend bewolking en een bui, daarna zon. En dan kan het in het zuiden 32 graden worden. S'avonds in het zuidwesten kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten.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 de enig overgebleven lid van de Sign of Leo... had gezien bij de Belgische televisie. En dat ging over Frank van den Broeke, de wielrenner eh, die zo tragisch aan het einde is gekomen. En, eh, dat uh, eh, maakte een dusdanige indruk op Martin Erich... dat hij besloot om er een, nummer aan op te hangen. En dat is dit nummer geworden. Welkom bij deze alternatieve FM van 12 juni. En dat is ook wel weer heel bijzonder... want we hebben vanavond weer een live optreden in deze studio. En die is afkomstig van Gerard Reusingveld. Hij is straks te gast. En dat eh, zal in de loop vanaf 8 uur zo'n beetje zijn dat we dat eh, gaan doen. Dus daar nemen we een beetje ruim de tijd voor. Want eh, dat moet allemaal een beetje netjes en goed staan. Dus dat is een beetje het spoorboekje. Wat we hebben nog meer dingen die afgehandeld moeten worden. En dat is bijvoorbeeld een telefonisch interview wat ik eerder deze week had met Maud Grimberg. En die kennen we als Modé. Eh, meegedaan aan de Rob Agda Award. Maar er is iets bijzonders op komst. En daar zal zij samen met Danny van Tichelen, en die kennen we ook... Want dat is van uh, La Belle Époque. Wat hij altijd eh, gedaan heeft. Met diverse mensen uit de muziekindustrie. indie muziek maakt hij dan. en dat wordt dan als een soortement van verzamelaar wordt dat uitgebracht. En dat heeft te maken met een festival. En wat dat voor festival is, dat hoor je dan straks. En dan hebben we in eh, het uur nummer drie hebben we ook nog een gesprek met Skyler. En zij gaat volgende week, dus binnen een week eigenlijk, aankomende woensdag in Sinatol een optreden doen. En dat staat in het teken van de EP die zij uitbrengt. Something or Anything. En ook dat gesprek heb ik al eerder deze week opgenomen. Dus dat is een eh, verhaal van, eh, van wat we gaan doen. En uiteraard hebben we natuurlijk ook muziek. En daar gaan we gewoon vrolijk mee verder. Hier is Lisa Carmen. uit je ogen geven licht. Midden in het donker zie ik enkel je gezicht. Verdoofd door alle klanken die stromen door mijn lijf. Toch ben jij diegene die mij nu echt begrijpt. Wanneer de lichten uitgaan en we voelen op de tas. Wie dat ik aan je denk vandaag. Mama, kijk nu even. Studenten aan de gracht, voorbereidend op de nacht Deze vrijheid is niet mijn ding Ik ben liever man, vingers op de bas Trek mijn stoute schoenen aan, was nooit in de klas Mocht niet meer naar binnen gaan, kom dit door mijn ras Stel alleen de vraag, uit mijn pijn groeit geen haat Ik blijf verder gaan Erf het verleden van mijn grootouders Het gaat al lang beter, kop omhoog houden Draag de wereld slechts op twee schouders Er is niks dat mij breekt Als ik dans Kom mijn wereld weer tot leven Laat het me spreken Als ik dans Is er niks dat mij kan breken Dans ik met littekens Als ik dans Oh oh oh Als ik dans Als ik dans Kom mijn wereld weer tot leven Dans ik met littekens Neem een kijkje in mijn hart en mijn geschiedenis. Zijn gekomen met dromen, maar we verdienen niks. Moet blijven geloven in wat ik zie en vind. Ik zit er middenin, dit is mijn leven. Samen sterk, soms liever in mijn eentje deze hypocriete wereld kan er niks om geven Grote gaten in mijn hand Verlies wat ik verdien Als ik nam wat ik gaf Had ik mijn vrienden meer gezien Erf het verleden van mijn grootouders Het gaat al lang beter kop omhoog houden Draag de wereld slechts op twee schouders Er is niks dat mij breekt Als ik dans Komt de wereld weer tot leven Laat het ritme spreken Als ik dans is er niks dat mij kan breken, dans ik met littekens Als ik dans, oh oh oh Als ik dans, als ik dans Komt de wereld weer tot leven, dans ik met littekens <laughs> Zie me vijven, zie me gaan, ben ik te stoppen Blijf bewegen op de maan, tot in de morgen Zielig zien we gaan Ben niet te stoppen Blijf bewegen op de maan Tot in de morgen Zielig zien we gaan Ben niet te stoppen Blijf bewegen op de maan Tot in de morgen Zielig zien we gaan Ben niet te stoppen Blijf bewegen op de maan Als ik dans Om de wereld weer te leven Laat het me spreken Als ik dans en niks dat mij kan breken Dans ik met tekens, Als ik dans, oh oh oh Als ik dans heeft eerder eh, meegedaan aan de popronde van 2024, deze Andro. En eh, ik weet dat hij heeft opgetreden in Horen eh, bij een platenwinkel, de Uptown Records. Maar wat is daar nou mee gebeurd? Want afgelopen zondag, bij Pinksterzondag, bij Wit Sunday... in huis in Floren van, horen tijdens een optreden van Westone en Rabau... kwam ik op een gegeven moment een aantal mensen tegen... en de vraag was op een gegeven moment... wat is er toch met dat Uptown Records gebeurd? Ja, dat is dus opgedoekt. En daar heeft deze Andro gespeeld tijdens de popronde van 2024. Eh, tijdens die popronde in Horen. Dus dat is een beetje het verhaal. Lisa Carmen hoorde je ervoor met Laat me leven. We gaan eh, vrolijk verder met eh, de muziek. En dat doen we met Annemarie. En het nummer dat heet mee. En dan staat er nog iets onduidelijk tussen de haakjes. The elder blossoms, as we get older, flowers linger on your shoulder. In heaven they look down and ache for a taste of me. roses, their tender scent. Birds fly over starting nests, and we still hesitate. Why wait? It's made. I'm not drinking alone through. I jump out of bed, got a million things I wanna do. I walk in the garden, I sit in the shade, I play my guitar, that always feels great. Reading a book, my mind is off guard. When this empty feeling, it hits me so hard. I'm not drinking alone. You are not home. still drawn, and I hardly got dressed. Looking at pictures of happier days, can't seem to focus, it's all in a haze. I'm not drinking alone, you're not home. This empty bottle's not mine. This glass was here all the time. I'm not drinking alone. Can't you see how I've grown? I'm not drinking alone. I'm not drinking alone. say your train's leaving now. A couple of hours, I'll make it somehow. Man's not so tough He's cold as a stone. Something is missing and he's out all on his own. I'm not drinking alone. You are not home. Can't you see how I've grown? I'm not drinking I'm not drinking alone. En dat was Timber met I'm Not Drinking Alone. Daarvoor hoorde je Annemarie. En we gaan ook verder met iemand die bij de komende popronde te zien is. En te horen natuurlijk. Ruby Mers en Sirius. so when you talk eyes undress me Here I see angels falling from up high. Oh my. The clouds are turning dark. We become strangers to each other. The world is turning upside down. Oh, I think there is another So is this the time, that time to say goodbye? The clouds are turning dark. We become strangers to each other. The world is turning upside down. Oh, I think there is another. Is there another? keep calling for all love. Angels keep falling, they keep falling from above. While I keep fighting, I keep calling for love. Angels keep falling, they keep falling from above. Cause, Cause En dat was Judah Rivers met Angel Are Falling. Daarvoor hoorde je Ruby Mus met Sirius. Dan toegekomen aan het eh, interview wat ik eerder deze week heb opgenomen... met Maud Grimberg en Danny van Tichelaar. Het gaat over het Sneak Peek Festival. En wat dat precies is, dat hoor je wel van henzelf. Maar voor die tijd heb ik eerst nog even een nummer van een van de mensen... die tijdens dat Sneak Peek Festival te zien is. En dat is Koos, die heeft eh, hier ook een optreden gedaan... Dan hoor je het interview. En daarachter, ja, zo waar, een nieuwe single. Van ook al iemand die daar te zien is tijdens het Sneak Peek Festival. Maar al eerder ook bij de Rob Akda wordt. En dat is Zilaida. En haar single heet Rauw. Maar eerst dus Koos met een eigen opname. En dat nummer dat heet Nat. Sorry for leaving my dish in the sink, for speaking before I think. I apologize for not replying to your text. I apologize if I seem uninterested. I make things hard. over het Sneak Peek Festival. En dat is ehm, met Mout. En die ken ik nog van de tijd dat zij meedeed aan de Rob Akda Award eerder dit jaar. Uh, Mout, wat is dat eh, precies, dat Sneak Peek Festival? Ja, het is eigenlijk een, festival dat wij organiseren vanuit het conservatorium in Haarlem. Mhm. Ehm, en ja, hier zijn eigenlijk 17 eh, artiesten uit drie jaarlagen van eh, de richting Creative Artist. Die gaan daar eigenlijk een korte showcase geven. En er komen ook docenten kijken om feedback te geven, maar het is ook eh, open voor het publiek om te kijken. En dat is wel heel erg leuk, want elke artiest krijgt dus 15 minuten om eigenlijk te laten zien waar ze nu mee bezig zijn. Dus wel een hele leuke kans voor mensen om ja, een nieuw talent te ontdekken. Ehm, ja, in Haarlem allemaal. Ja, waar gaat het eh, plaatsvinden? Ehm, het is in het eh, Theater de Liefde. Ah, dus daar eh, vindt het plaats. En wanneer? Ehm, het is op 19 juni is het middags. En op 20 ehm, juni is het eh, eind van de middag en loopt het ook door in de avond, tot 10 uur s avonds. Ja, eh, nu hebben we aan de andere kant hebben we ook nog iemand die toch illuster is. Dat is Danny van Tichler. Gelukkig ken ik hem ook nog een klein beetje. Eh, Danny, wat is jouw rol precies bij dat Sneak Peek Festival? Eh, nou, ik ben daar sowieso in ieder geval eh, die dagen gewoon als bezoeker. Want, eh, maar mijn rol vanuit het Conservatorium van Haarlem, ik geef les op deze Creative Artist opleiding op het Conservatorium van Haarlem. Ik ben daar coach van de, onder andere de derdejaars Creative Artist. Ja. Dat is eigenlijk een opleiding waar echt het, eigen werk heel erg centraal staat. Alle studenten zijn met, aan het werk met eigen muziek en hun eigen act. En verbinden met het muzieklandschap. Ehm, en ik ben eigenlijk organisator samen met de studenten van dit festival. We vonden het heel leuk om deze eigen schoolse tentamens gewoon eigenlijk in het wil te doen. En eigenlijk ook mensen, het publiek een sneak peek te geven voor al deze studenten en deze muzikanten wat ze allemaal aan het maken zijn. Mhm. Dus eigenlijk deels organisator. En die dagen eh, ja, kom ik ook wel lekker eh, kijken en wordt het eigenlijk gewoon vooral een heel leuk evenement. Ja, En, en nou hoor ik uit eh, jouw mond dat je dus iets doet met lesgeven. Wat, wat geef jij bijvoorbeeld de studenten mee? Goeie vraag. Het is een hele brede opleiding, dus we zijn sowieso heel veel aan het sparren. Dat gaat soms heel, gewoon heel erg op de act in en op hun eigen werk. Eh, maar er is ook bijvoorbeeld een vak wat ik geef, dat gaat ste oh, heet steeds techniek. Dus daar gaan we iets meer in op. Hoe, eh, hoe breng je al je ideeën naar het podium toe? Ehm, en eigenlijk begeleid ik ook veel onderzoeken. Alle creative artists die les, eh, eh, hebben op het conservatorium van Haarlem werken eigenlijk ook in projecten. Dus zij onderzoeken ze elke periode een bepaalde artiest, een bepaalde stroming of een bepaald genre. Dat kan van eh, de koortjes van, uh, koortjes van de Beach Boys tot, tot, de, tot de popstructuren van de Spice Girls zijn. Ehm, en eigenlijk begeleiden we dat met een heel tof team. Ehm, en eigenlijk ja, en op, de Sneak Peek Festival komen er eigenlijk allemaal weer eigen werkstukken voorbij nieuwe stukken die ze in de loop der maanden hebben gemaakt. Ook naar het analyseren van, eh, ja, van, van andere muziek. En eh, er zijn het allemaal recente nieuwe liedjes. Ja, eh, dan ga ik weer even terug naar Mout. Want wat, ja, waarom zijn ze bij jou uitgekomen? Of heb jij je opgeworpen om dit te gaan doen? Ja, eh, we hebben met eh, een paar mensen van school eh, hebben we, ja, kon je aangeven dat je mee wilde doen in de organisatie. Dat leek me hartstikke leuk, want ik vind het een superleuk initiatief. Ook dat we inderdaad, wat Danny net zegt, dat buiten de school mogen doen. Want ja, vaak ook op andere consultoria hoor je van, oh, alle tentamens op school zijn. Maar het is wel heel erg leuk. Het voelt echt meer als een performance als je echt in een mooi theater zoals deze mag spelen natuurlijk. Dus uh, het leek me hartstikke leuk om mee te helpen aan, eh, ja, aan het organiseren hiervan. Eh, zitten er ook wat organisatorische talenten bij jou? Ehm, ja, nou ja, ik ben toevallig ook bezig met een ander evenement in Haarlem organiseren. Ehm, Stoppenkast heet dat, samen met twee klasgenoten die ook gaan spelen. Eh, Nienke gaat als Meadow top optreden en Amelie als Sileida. Ja. Ehm, daarmee organiseer ik ook evenementen. Dus het is wel iets wat ik, eh, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen inderdaad. Ja, ehm, weer naar, eh, naar Danny. kun je zeggen dat je nu in die tijd dat je daar bezig bent... dat je toch, toch wel ziet ehm, dat er een nieuwe lichting muzikanten aan het aankomen is? Ja, zeker. Nee, het is een, sowieso een, eh, een eer om daar eh, te werken met zoveel talentvolle mensen. Eh, weet je, aan de ene kant geef ik les, aan de andere kant inspireert het mij ook altijd weer. En vooral, mm. je ziet de afgelopen jaren gewoon echt een enorme trend in dat ze ook steeds handiger worden in produceren. En in, ja, en, en, en dus ook veel, ja, heel, veel creatiever worden elke keer. Ze vinden zichzelf steeds opnieuw uit, kunnen dat ook nog eens goed vastleggen. Het mhm. is gewoon een hele grote aanwas met talenten die gewoon echt hele mooie liedjes en producties maken. En dat vind ik ook leuk aan het evenement, want het is ook heel divers. Dus het gaat van echt allerlei genres door elkaar heen. En het is ook heel leuk dat al die, dat, eh, al die jaren, al die verschillende lichtingen ook elkaar zien spelen. Want het inspireert natuurlijk ook, net als ik dat heel tof vind om te zien. Het is ook heel leuk om te zien waar je eigenlijk al je schoolgenoten mee bezig zijn. Eh, en dat, ja, om dat aan te moedigen. Dus het is ook een beetje een soort samenkomst van alle docenten, studenten om gewoon elkaar te inspireren. Ja. Eh, maar voor mij zeker, ja, dus komt natuurlijk ja, komt een hele mooie aanwas aan. Dat, eh, dat groeit enorm. Maar ook echt dit jaar een hele mooie, echt veel output naar de popronde. Volgens mij wel 7 of 8 ex vanuit Poolsturm van Haarlem. En dat, dat zal ook elk jaar wel groeien. Dus dat, dat zijn hartstikke toffe dingen om te zien. Ja, ja als jij dat zo hoort, uh, eh, Mout, is dat ook nog een stille droom van jou? Om misschien ergens je vinger op te steken bij een popronde? Ja, zeker. Ja, ja ik ben wel van plan volgend jaar inderdaad mee te gaan doen. ja, lijkt me superleuk. Ja, eh, hoe staat het eh, met jou zelf? Eh, want we hebben voor het laatst elkaar gesproken aan de eettafel in Patronaat Haarlem. Dat is een beetje, ja, wat, wat dat betreft, finale geloof ik zelfs ook nog. maar hoe, hoe staat het nu verder met, met jou, met het muzikale verhaal? Ehm, nou ja, ik, ben, ik heb afgelopen maart heb ik, vanuit het consortium de Pop College Tour gedaan. Ja? Toen hebben we ja, door heel Nederland op hele mooie poppodia mogen spelen. Eh, bij onder andere 013 en de Echo in Utrecht en de Beurt in Rotterdam. Dus dat was echt heel erg leuk om te doen. <laughs> Ehm, ja, en verder ga ik nu eh, in juni wat voorprogramma's doen. Ehm, in Amersfoort ehm, en in de Caprera in Bloemendaal. Dus dat is heel erg leuk. Ja uh, ja, in inderdaad verder gewoon eh, ja, eh, muziek aan het opnemen. Vooral ik wil in het najaar gaan beginnen met mijn eerste single uit te brengen. Dus ja, genoeg te doen. Ja, ehm, dan is dit even weer betrekking op het Sneak Peek Festival. Een ander soort optreden van wat je normaal gesproken gewend bent, toch? Ja, klopt. Maar wat Danny net al zegt, is, wat het leuke is van dit festival... is dat je ook omringd bent met allerlei schoolgenoten... die ook allemaal gaan laten zien wat zij doen. En iedereen pakt best wel uit bij dit. Iedereen laat echt zien van in de volle glorie eh, waar ze mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk is dit echt een heel inspirerend moment altijd. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Ja, um, Danny, nog even een afsluitende vraag aan jou. Wanneer is zo'n eh, Sneak Peek Festival voor jou geslaagd? Nou, dat, dat, is, dat, dat is het voor mij eigenlijk al. Ik weet dat, daar, dat, dat het twee dagen worden met gewoon en sowieso bijna 18 of 19 acts hadden we Dus het gaat ook echt in, eh, inderdaad op 19 juni dus middags en 20 juni van middags en s avonds. Maar het wordt gewoon een, een, een, festival met zoveel acts en het gaat ook snel achter elkaar door, heel divers. Eh, ik denk inderdaad als je houdt van nieuw talent, eh, zien dat het, dat het heel tof is om daar eh, bij te zijn. En eigenlijk voor mij is het dat ik ook weer buiten school plaatsvindt en dat de liefde wil meedoen. Eh, ben ik eigenlijk, ja, voor mij is het al heel erg geslaagd. En ik denk dat het eh, ja, weer een heel leuk evenement gaat worden. Ja, ehm, dan nog even naar Mout. wie, wie zijn er naast jou nog meer te zien? <laughs> ja, een hele hoop. <laughs> Ehm, ja, naast mij zijn wat ik net al noemde in ieder geval, Meadow Browns en Leida. Ehm, Nebula ehm, is te zien, uh, is te zien, ehm, ja, mensen, eh, Dean Presley uit Alkmaar komt hij oorspronkelijk, um, eh, Sterre Koning, Parsa, ja, een hele hoop mensen. Ja, <laughs> ik kan blijven opnoemen. <laughs> Waar kunnen ze het vinden, Maud? want dat laat ik even bij jou. Dan, is, dan gaat het een in ieder geval op Instagram zijn we, zijn we te vinden. Daar worden ook alle acts al aangekondigd. Kunnen mensen ook alvast een stukje lezen over alle acts. Ehm, dat is eh, eh, Sneak Peek Fest, uh, heet het op Instagram. En ja, op de website van Theater Liefde staat ook informatie over het evenement. Dus ja. Oh. open. Laida met Rauw. Eh, daarvoor hoorde je natuurlijk het eh, hele gesprek wat ik had met eh, Danny van Tichelen en met Mout Grimberg over het Sneak Peek, Sneak Peek Festival. En je hebt het kunnen horen, dat is volgende week vrijdag op 19 juni. En dat is op een donderdag. En 20 juni is op een vrijdag, dan wordt het ook gedaan. En nou weet ik niet precies hoe het helemaal loopt. Donderdag schijnt het op de dag te zijn. En vrijdag een deel aan het eind van de middag en het begin van de avond. Eh, ze hebben het uitgelegd. Je kunt dit item terugluisteren op de website aanstaande maandag... als wij hier een samenvatting eh, van maken. Dus dat eh, is een beetje het verhaal van Sneak Peek Festival hier in Haarlem. Terwijl ik nu ook gewoon gefotografeerd word. Ja, dat is altijd heel erg bijzonder. Kijk aan, kijk aan. Ja, het is altijd leuk als je dan meerdere malen weer ergens gekiekt wordt. Zoals vorige week eh, stonden ze hier met, eh, met webcams. En eh, nu staat er een singer-songwriter gewoon. <laughs> en dan weer te fotograferen. Goed, we gaan gewoon verder. Want we hebben natuurlijk nog meer te doen hier vanavond. Nu is eventjes niet die Nederlandstalige single van Jacob D. Edward. Maar gewoon van het album... Borderline, waar hij toen vier sterren van gekregen heeft van Menno Pot. Een Volkskrant journalist die ook een muziekrubriek doet. En als je vier ballen krijgt, zoals Jacob D. Edward het zelf zegt... dan ben je toch wel iemand. En een van de sterkste nummers, ik persoonlijk dan... vindt eh, dit nummer eh, heel erg eh, goed uit de verf gekomen. Hij heeft hij ook meerdere malen hier laten horen. Il Migliore Fabro Francis Album Blake. Oftewel een ode aan die Francis Album Blake. newspaper clipping in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a singer. My Virgil's with me every step of the way. It reassures me winking. Nina's the infernal judge who's standing in a crowd and watches me repent for my sins through song. death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave, but with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. will scream from across the street. Reassurance seeking sinners will clot my feet. Provoked by opinions I made public on their television screen. But I of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. history in local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a sinner. I am tainted. Your love has made me who I we can make it Can we make it I promise you will never I like the scars you made Dan Take a Deep Breath van eh, One Clueless Sprint. Het waren er drie achter elkaar. En eh, dat eh, laatste nummer wat je net hebt gehoord... dat komt van een album... State of Being. En dat is toch best wel even een lange tijd geduurd... voordat dat album met levenslicht zag. Maar het is inmiddels uit. Daarvoor hoorde je Banks. Daar gaat vanavond nog een optreden doen in Patronaat Haarlem. Dus mocht je nu dit horen... dan weet je dus dat je in gesmiende spoed daar naartoe moet gaan. Want zij eh, doet een optreden al daar in stage 3. Dat is de kleinste zaal. En daarvoor hoorde je Jacob D. Edward met Il Miglior Fabro. En dat eh, betekent ook een beetje het einde en markeert ook een beetje het einde van dit eerste uur. Want eh, straks gaan we verder met uurtje nummer 2. nu sluiten we even af met deze dame. Die is ook hier geweest. Singa. Met een knipoog naar Beyoncé. to you, make your ego feel better. Pretending I'll do anything for you, I'll stay on your mind. satisfied. Do anything to keep it pretty for the outside.